Straaljagers van de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië... namen een controlepost van de Houthis onder vuur. Juist op dat moment reed er een bus voorbij die in vlammen opging. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Sinds 2015 vecht de Saoedische coalitie tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Daarbij zijn al meer dan 10.000 mensen omgekomen. Bij een steekpartij op een Brabantse camping zijn twee mannen zwaar gewond geraakt. Het gebeurde gisteravond rond 9 uur in een chalet op een camping in Hoge Mierde, ten zuiden van Tilburg. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mogelijk volgde de steekpartij op een ruzie. Een derde betrokkene is aangehouden. Een helikopter kwam naar de camping om de twee gewonden te helpen. Ze zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. President Trump heeft dominee Andrew Brunson, die twee jaar vast zat in Turkije, ontvangen in het Witte Huis. De dominee bedankte de president voor zijn inspanningen om hem vrij te krijgen en vroeg God om Trump bovenmenselijke wijsheid te schenken. Brunson woonde 20 jaar in Turkije en werd twee jaar geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met de Gulen-beweging, wat hij zelf ontkent. De zaak leidde tot grote spanningen tussen de VS en Turkije. Gisteren bepaalde een Turkse rechtbank dat Brunson kon gaan. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League met 3-0 gewonnen van Duitsland. Virgil van Dijk maakte in de 30ste minuut het eerste doelpunt. Daarna hadden de Duitsers de beste kansen, maar ze wisten niet te scoren. In de slotfase maakte Memphis Depay de 2-0 en Jorginho Wijnaldum de 3-0. Nooit eerder won Oranje met drie doelpunten verschil van Duitsland. Het weer vannacht minimaal 13 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 22 tot 25 graden. De zon schijnt geregeld. In het westen neemt in de loop van de middag de bewolking toe...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 Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart hits when I'm with you.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 Young conversations end like it's the last goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about a hundred times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those changes, hope to God you see my face. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl hurt me anymore. 106.9. Dit is ZFM. zeg je dat iets? Het is een lang verleden tijd. Dat ik nog verder met me uit. Dat je hield de wereld voor mij. op, ik doe de deur dicht.